Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Bij 5000 mensen lukte het om hun direct een andere baan te bezorgen. 38.000 mensen kregen ander werk na een paar maanden werkloos te zijn geweest. In de mobiliteitscentra werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en werkgevers samen... om personeel dat werkloos dreigt te worden aan een baan te helpen. In totaal zijn er nu in Nederland 33 van die mobiliteitscentra. Die werden eind vorig jaar opgericht toen duidelijk werd dat het slechter gaat met de economie. In Amsterdam wordt vandaag de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Cohen en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Bijleveld... zullen rond 11 uur vanochtend een krans leggen bij het Nationaal Monument Slavernijverneden in het Oosterpark. De herdenking vindt voor het eerst plaats onder de naam Katie Coty Festival... het feest van de gebroken ketenen... en is ook groter van opzet dan voorgaande jaren. Nederland schafte als een van de laatste Europese landen de slavernij af op 1 juli 1863. Venezuela heeft het vermoedelijke hoofd van de Siciliaanse maffia uitgeleverd aan Italië. Maffiabaas Salvatore Michelli werd anderhalve week geleden opgepakt in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hij had plastische chirurgie ondergaan om zijn identiteit te verbergen. De Italiaanse politie was naar hem op zoek sinds 2001, toen hij na een veroordeling op de vlucht sloeg. De 63-jarige Michelli was een van de belangrijkste contactpersonen tussen de maffia in Italië en Zuid-Amerikaanse drugskartels. Michael Jackson wordt opgebaard op zijn landgoed Neverland in het zuiden van Californië. Daar kunnen fans vrijdag afscheid nemen van de popster. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Randy Phillips, de man die de concerten van Michael Jackson organiseerde... heeft op Sky News gezegd dat de uitvoeringen toch door kunnen gaan. Phillips denkt aan concerten die een eerbetoon zijn aan Michael... en waar zijn familieleden zijn hits gaan zingen. Het weer, vanochtend nog kans op mist, vooral aan zee... Voor de rest wordt het veel zon en eh, het wordt ongeveer 28 graden.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 I'm far from home no matter what the price is. has to do her hair now because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless.